Rijkswaterstaat heeft niet kunnen ontdekken waardoor de ketelbrug vorig jaar plotseling omhoog ging. Onderzoek heeft wel aangetoond dat het besturingssysteem het openen van de brug niet heeft verhinderd, terwijl dat wel had gemoeten. In oktober ontstond chaos op de A6 toen de klep van de brug zomaar omhoog ging. Vier mensen raakten gewond en een aantal auto's raakten beschadigd. De hogere subsidie voor kinderopvang heeft er nauwelijks toe geleid dat meer jonge moeders aan het werk zijn gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Sinds de invoering van de wet kinderopvang in 2005 is de subsidie gegroeid van zo'n 700 miljoen tot bijna 3 miljard euro. De groei van het aantal werkende jonge moeders is niet opmerkelijk hoog. Wel heeft de subsidie geleid tot meer opvangplaatsen. Westerse diplomaten zijn bezorgd over de toenemende macht van de Afghaanse president Karzai. Die heeft een decreet uitgevaardigd dat hem de macht geeft over de commissie die klachten rond verkiezingen onderzoekt. Karzai kan de leden van die commissie voortaan zelf benoemen. De klachtencommissie toonde vorig jaar aan dat er tijdens de presidentsverkiezingen was gefraudeerd door het kamp van Karzai. In Breda is een gevangene via een tunnel ontsnapt uit de vrouwengevangenis. De vrouw van 35 is voortvluchtig. Ze zat een straf uit voor een geweldsmisdrijf. Justitie wil niet zeggen door wat voor tunnel de vrouw is ontsnapt... en hoe lang ze nog in de gevangenis in Breda had moeten zitten. In Frankrijk zijn de luchtverkeersleiders begonnen aan een vijfdaagse staking. Vooral de binnenlandse vluchten worden door de staking getroffen. Op de luchthavens Orly en Charles de Gaulle zijn veel vluchten uitgevallen. Air France zegt dat zijn internationale vluchten geen hinder ondervinden van de staking. Franse vluchtleiders protesteren tegen het voornemen om de luchtverkeersleiding in zes Europese landen samen te laten werken.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 van Zandvoort, op 106.9 FM.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 right before I turned to leave, she said, You she don't said, know she said, what you she said, Come on.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 you're the typical man.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 Take my heart South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. Live. Dit is 20 jaar GFM. 呗。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 at all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 het lijkt alsof